Goedemiddag, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Vakbond FNV begint een grote schadeclaim namens honderden bagage- en cargo-medewerkers op Schiphol. Ze willen dat de koffershowers gecompenseerd worden omdat ze jarenlang te zwaar werk hebben gedaan. En daar hebben ze klachten aan overgehouden. Zo ook Gerard, die de afgelopen jaren miljoenen koffers tilde. Het lijkt makkelijk, maar toch de hele dag die draaiende beweging maken krijg je toch een bepaalde slijtage in je rug. Per persoon wil de vakbond tienduizenden euro's claimen. De reacties druppelen binnen op het besluit van zorgminister Kuipers... om de kinderhartcentra Utrecht en Leiden te sluiten. Die in Groningen en Rotterdam blijven open. Het ziekenhuis in Groningen zegt opgelucht te zijn... en hoopt op een goede samenwerking met de andere centra. Het UMC in Utrecht, dat dus dicht moet, noemt het besluit onbegrijpelijk... Op dit moment zijn er vier van die kinderhartcentra, maar die doen zulk specialistisch werk dat het beter zou zijn om twee centra te sluiten, vindt de minister. Het was een heftige week voor Isa van 19 uit Deventer. Een week lang hielp hij en Adana in Turkije in de nasleep van de aardbevingen. Isa heeft in de buurt van het getroffen gebied gestudeerd en besloot terug te gaan. Mijn collega's van Stories spraken met hem. De wegen waren in het begin allemaal dicht, die waren ook kapot. Dus het was, eh, je kon eigenlijk alleen met het vliegtuig. En toen ik daar op het vliegveld aankwam, was het een echte chaos met overal reddingswerkers. En dat zette hem aan het denken. Een reis waar ik veel op nagedacht en wat mij eh, een hele grote les is geweest. Want je leert daar weer... Kijk, je bent jong en je denkt soms dat de dood toch heel ver ligt, maar dat is dus niet zo. Eh, vooral als je die jonge mensen daar ziet. Er is nu via Giro 555 bijna 25 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen. Woensdag is er een landelijke actiedag. Dan nog het weer. Nu lekker zonnig. Vanavond koelt het af en kan het ook mistig worden.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 De verdraging is daar een kwartier. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij Raasdorp is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de verdraging ook een kwartier. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat het vast tussen knooppunt Koenplein en de afrit Volendam. Daar sta je ook een kwartier in de file. En ook op de ring van Amsterdam, eh, op de ring Noord tussen Landsmeer en Durgedam 10 minuten verdraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen?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 om het Hoge Rechtshof minder machtig te maken. Zo'n 70.000 demonstranten verzamelden zich bij het parlementsgebouw in Jeruzalem. FNV begint een schadeclaimprocedure tegen bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol. De bond spant de zaken aan namens honderden bagage- en cargo-medewerkers. Die moeten gecompenseerd worden omdat ze jarenlang te zwaar werk hebben gedaan.